Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Donald Trump en Ted Cruz lijken bij de Republikeinen nog de enige kanshebbers om presidentskandidaat te worden. Bij de voorverkiezingen gisteren wonnen ze allebei twee staten. Hun rivalen Marco Rubio en John Kasich kwamen er niet aan te pas. Rubio, die wordt gesteund door de partijtop, hoopt volgende week een grote slag te kunnen slaan in zijn thuisstaat Florida. Maar ook daar staat Trump in de peilingen voor. Bij de Democraten werd gisteren in drie staten gestemd. Bernie Sanders won er twee en Hillary Clinton één, maar zij behoudt een ruime voorsprong. Op de A59 bij Rosmalen is vanochtend vroeg een lichaam gevonden. Volgens de politie is het slachtoffer door meerdere voertuigen aangereden. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek op de snelweg bij Rosmalen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie nog niks zeggen. In Geleen is een auto aan het begin van de nacht tegen een flat gebotst. De bestuurder is daarbij overleden. De auto kwam deels in een kelderbox terecht. Om de auto en het slachtoffer te kunnen bergen werd de woning direct daarboven ontruimd. De bewoners zijn tijdelijk elders ondergebracht. Er is geen instortingsgevaar. In Delft zijn twee jonge vrouwen in het water gevallen tijdens een feest op een binnenvaartschip. Een van hen werd door omstanders gered. De andere vrouw werd pas na enige tijd door duikers van de brandweer uit het water gehaald. Ze werd ter plekke gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Ze zou er slecht aan toe zijn. Waardoor de vrouwen in Delft in het water vielen is niet duidelijk. Bij de parlementsverkiezingen in Slowakije heeft de partij van premier Fico fors ingeleverd. Zijn sociaal-democratische smerpartij blijft wel de grootste, maar verliest de absolute meerderheid. Daarom moet Fico nu een coalitie gaan vormen. Met bijna alle stemmen geteld lijkt de smerpartij op een kleine 30% uit te komen. Bij de vorige verkiezingen was dat 44%, wat de partij een meerderheid in het Slovaakse parlement opleverde.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 Als eerste heb je geluisterd naar Heather Dixon met Smoking Gun. Vervolgens neemt Jake Worthington het stokje over met Just Keep Falling in Love. Stella Parton sluit het blokje af met Mountain Songbird, een song van haar zus Dolly. Ik wens je weer ontzettend veel luisterplezier. me doing their best to throw it away, but not us. We just keep falling in love sisters that ever shall be leaves in the wind from our family tree. Mountain songbird, our heart felt the pain the day that you left us for fortune and TV screens. Mountain songbird, living your dreams. Mountain songbird, our hearts felt the pain the day that you left us for fortune Wat komt er nog meer aan bod in dit eerste uur? Vaste onderdelen zoals het album en de act van de maand komen voorbij. Voor de original is Ed Bruce de gast. Ook sta ik stil bij het nieuwe album van de Music Road Pilots. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Voor de liefhebbers van de traditionele country is Loretta Lynn een overbekende naam. Onlangs is haar nieuwe album Full Circle verschenen. Haar stem is uiteraard niet meer wat het geweest is, maar indrukwekkend is het nog steeds. Mijn favoriete track van het album is Whispering Sea. sit down by the sea and it whispered to me it brought back an old love affair that used to be it told me that you had found someone new left me to cry over you. Whispering sleep. Dat was Loretta Lynn. We schakelen meteen over naar Tony Clark en de song Tomorrow Never Comes. Well, tomorrow never comes with you. And I'll sit here like I always do. making plans for me and you. But tomorrow never comes. You say, wait here for a little while. I won't be long. Come on, honey, smile. But the days and years have gone guess tomorrow never comes. I've been waiting far too long for you, and you just do the things you do. Can't you see that I can make it through? Cause tomorrow never comes you say our life? Why can't you wait? Got a lot to do, please close that gate. Cheer up, honey, life is good today. But tomorrow never comes say and do. Cause tomorrow never comes. deze maand voor de Canadese zanger Gord Bamford te kiezen vormt het feit dat hij te gast is in Europa voor een tweetal optredens in Zwitserland. Deze oorspronkelijk uit Australië afkomstige zanger woont al sinds zijn vijfde in Alberta en heeft inmiddels aan meer dan 20 awards in de wacht gesleept.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 Been working so dang hard that I forget. Is it Friday yet? Eight o'clock on Monday morning. All I think about is when the day will end make a living somehow. That's the way it is for me and all my friends. We watch the hours pass. Every day I ask, is it Friday yet? Is the weekend here? Is it time for me to kick things off with an ice cold beer? Been working so dang hard that I forget crazy. Maybe he's just thinking about the weekend too. He'd probably love to be invited, hang out with our rowdy crowd and act a fool. When we're off the clock, we'll pop a top. Is it Friday yet? Is the weekend here? Is it time for me to kick things off with an ice cold beer? Been working so damn Hoewel ze niet overactief op het cd-front is, levert Bonnie Raitt wel stevast constante kwaliteit. Op haar twintigste album is dit niet anders. Dick in Deep is door haarzelf geproduceerd en soms raakt ze de country enigszins. Voor mij een reden om een oud Los Lobos werkje te draaien. Shaken, Shaken, Shakes, Bonnie Raitt. It's all de original van deze week. Velen denken dat Willie Nelson en Waylon Jennings het origineel vertolken van Mama's Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys. Niets is minder waar, want dit werd gedaan door de schrijver van de song Ed Bruce. In het tweede uur een cover van deze song, maar dan van een zangeres. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Don't let them pick guitars and drive them old trucks. Make them be doctors and lawyers and such. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Cause they'll never stay home and they're always alone. Even with someone they love. A cowboy ain't easy to love and he's harder to hold. And it means more to him to give you a song than silver or gold. Budweiser buckles and soft faded Levi's, and each night begins a new day. If you can't understand him and he don't die young, he'll probably just ride away. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Don't let them pick guitars and drive old trucks. Make them be doctors, lawyers and such Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys Cause they'll never stay home and they're always alone Even with someone they love A cowboy loves smoky old mountain mornings. Little warm puppies and children and girls of the night. Them that don't know him won't like him, and them that do sometime won't know how to take him. He's not wrong, he's just different And his pride won't let him do things to make you think he's right Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys Don't let them pick guitars and drive an old trucks Make them be doctors and lawyers such. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Cause they'll never stay home and they're always alone. Even with someone they love. It Turns Me Inside Out was ooit een hit voor Lee Greenwood. Nu horen we Kelly Lang deze song vertolken. Maar ze krijgt de steun van, je raadt het al, Lee Greenwood. In a way I'm glad it's over, even though it's gonna hurt me once you're gone. I can learn to live without you. Give me time and I can make it on my own. know there's nothing good be another. loving you to me came easy. Now losing you change my life. No doubt. In a way, I'm glad it's over. In another way, it turns me inside. turns me inside Oh, it turns me inside Het blokje Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Uiteraard weer een drietal songs uit eigen land. Dit keer afkomstig van de formatie Music Road Pilots. Van hen is onlangs het album Las Vegas verschenen. Het mag gehoord worden, vandaar de aandacht voor dit album met een drietal songs. We gaan luisteren naar de titelsong, vervolgens komt de fraaie ballad Borrowed Angel aan bod, om daarna af te sluiten met de Tears I Wear. feels a country. Her fingers feel so gentle with her hand in mine. Her head. was het blokje country uit eigen land. Kia Hardwood met Fame and Fortune. favoriete album van de maand. Op haar nieuwe album Full Circle krijgt Loretta Lynn in Everything It Takes de steun van Willie Nelson. Beide zijn 83 jaar en voelen elkaar uitstekend aan. ever will only way she can get a man is still. I don't know if I should tell you this or not. She's got Crossroads, Kees de Haan. Rival is het eerste volledige album van de formatie Harvest Thieves. Het geheel biedt alles om te kunnen spreken van een geslaagd album. Voortreffelijke zang, onstuimige gitaar en violen, honky-tonk muziek en soms is er de verfijning. Kortom een aanrader. Bob Dylan's 78 Hangover is één van de songs op het album. je meeneem naar een jam-sessie wordt het vaak een vrolijke boel, ook nu.